Uh, ja, liederwijder de Vos, FVD. Ja, ik heb op uh, ja 21 gestemd. Als ik naar Joost Eerbans kijk, denk ik wel, ja, dat is wel iemand waarvan ik denk, die zie ik er wel staan. Ja, ik heb wel een tijdje over nagedacht. En eh, ik ben er toch wel gebleven bij wat ik dacht. Ook al heeft Bontebal wel een een paar aparte uitspraken gedaan. Eh, maar ik ben toch voor hem gegaan. GroenLinks P van de A. Want ik ben toch meer links dan rechts. Dus ik wil dat sowieso een steuntje geven. En een eh, klein stemmetje helpt misschien. <laughs> Bij chipmaker Nvidia kan de champagne open. Het bedrijf heeft weer een beursrecord neergezet. De waarde van het Amerikaanse bedrijf brak een half uur geleden door de grens van 500 miljard dollar. Een 5 met 12 nullen, zeg maar. Nvidia gaat al langer lekker, zegt mijn economiecollega Ruben Eg. Het is zeker de afgelopen twee jaar hard gegaan. In 2023 was Nvidia nog echt een klein bedrijfje. Een aandeel was zo'n 15 dollar waard. En vandaag eh, was het eh, net geen 206 dollar per aandeel nodig... om door de grens van een totale waarde op de beurs van 5000 miljard te gaan. nog nooit was een bedrijf als Nvidia zoveel geld waard. En nog even terug naar het stemmen, want in Huizen in Noord-Holland ging het vanochtend even mis. Daar moest een stembureau dicht doordat een halogeenlamp was gaan smeulen. Het stemlokaal blijft de rest van de dag dicht. Niemand raakte gewond. Volgens de gemeente zijn er geen stemmen verloren gegaan. Het weer. Wil je droog blijven, dan moet je wel snel naar de stembus. De eerste regen trekt in het noorden al over. Eind van de middag ook in het westen en langs de kust. En het is een graad of 14. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A7 van Zaanstad naar Horen.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 Het dodental door politieoptreden tegen drugsbendes in Rio de Janeiro is opgelopen tot ruim 130. Gisteren was nog sprake van 64 slachtoffers. De politie deed invallen in sloppenwijken in Rio. Drugsbendes gooiden met drones explosieven op de agenten. Op de beurs in New York heeft Nvidia een wereldrecord gebroken. Het bereikte een beurswaarde van 5000 miljard dollar. Nvidia maakt cruciale chips voor AI en hoopt binnenkort weer de Chinese markt op te kunnen. Het weer, regent eerst in het noorden en het westen, vanavond ook meer naar het oosten.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 So you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.